Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 27 Nederlanders in Gaza en hun familieleden geïnformeerd over de mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook vandaag. Aan de Egyptische grens staat een team klaar om ze op te vangen, meldt het ministerie. Vandaag mogen ook zo'n 80 zwaargewonde Palestijnen in Gaza de grens met Egypte over om daar verder behandeld te worden. Een Palestijns telecombedrijf zegt dat Gaza opnieuw is afgesloten van internet- en telefoonverkeer. Het gaat om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten. Het Israëlische leger meldt dat er negen soldaten zijn omgekomen in Gaza. Volgens Israëlische media gebeurde dat toen een anti-tankraket een voertuig raakte. Verschillende Zuid-Amerikaanse landen hebben hun ambassadeur teruggeroepen uit Israël vanwege de aanvallen op Gaza. Het gaat om Colombia en Chili. Bolivia heeft alle diplomatieke banden met Israël verbroken. Een belangrijke verbinding tussen Noord-Brabant en Zeeland is tot maandag dicht vanwege werkzaamheden. Het gaat om de Flakey-tunnel op de A58. Volgens Rijkswaterstaat moet een deel van de technische installatie worden vervangen. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur. Een Franse kunsthandelaar moet voor de rechter komen omdat hij een echtpaar zou hebben opgelicht bij de aankoop van een Afrikaans masker. De kunsthandelaar verkocht het 19e-eeuwse masker voor 150 euro van het echtpaar. En een half jaar later bood hij het aan op een veiling... waar het uiteindelijk voor ruim 4 miljoen werd verkocht. Het echtpaar beweert bedrogen te zijn en heeft een rechtszaak aangespannen. Het masker is gemaakt door de vangbevolking van Gabon...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 gonna be with you And no one's gonna be 走。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

again 修。 her. zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger meldt dat er negen soldaten zijn omgekomen in Gaza. Volgens Israëlische media gebeurde dat toen een anti-tankraket een voertuig raakte. Een Palestijns telecombedrijf zegt dat Gaza opnieuw is afgesloten van internet- en telefoonverkeer. Het gaat om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten. Een Franse kunsthandelaar moet voor de rechter komen omdat hij een echtpaar zou hebben opgelicht bij de aankoop van een Afrikaans masker. De kunsthandelaar kocht het 19e-eeuwse masker voor 150 euro van het echtpaar. Een half jaar later bood hij het aan op een veiling waar het uiteindelijk voor ruim 4 miljoen werd verkocht. Het weer in de loop van de ochtend langs de kust regen, in het binnenland droog met zon. Vanmiddag overal regen en maximaal 16 graden. ritme van Zandvoort. And within the reach of my hand She's sound asleep And she's sweeter now than the wildest dream Could have seen her And I watch her sleeping away but I know find again. Upon this, my dreams are depending. Through the dark, ascends the pounding of her heart. Next